waar de oude muzikant met zijn viool in de regen. Het water druipt van zijn hoed, maar hij blijft wel gemoed. Al zit het weer hem op tegen. En hij speelt terwijl de regen nederdaalt. zon, een zonnetje dat straalt. Ave Maria, het verleden herleeft en hij stelt zich weer voor. De kerk en het dorp met het orgel en het koor en de regen uit de hemel zingt het weer. het melodietje weer. Dat eens zijn vrouwen het liefst zal horen. Als hij het spelen gaat, is het of zijn voor hem staat. Klinkt er weer haar stem in zijn oren. En hij speelt terwijl de regen nederdaalt. is als een zonnetje dat straalt. Ave Maria, het verleden herleeft en hij stelt zich weer voor. De kerk en het dorp met het orgel en het koor en de regen uit de hemel zingt het weer. Oh.